Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spoorbedrijf Arriva wil vanaf 2023 wekelijks een nachttrein laten rijden... vanuit Groningen en vanuit Maastricht naar Schiphol. Het bedrijf heeft daartoe een verzoek ingediend bij toezichthouder ACM... zegt de directeur in NRC. Arriva probeert zo het monopolie van NS op het hoofdrailnet te doorbreken. De Israëlische oppositieleider Lapid is erin geslaagd een regeringscoalitie te vormen. Dat betekent dat Israël voor het eerst in 12 jaar een regering krijgt zonder Netanyahu. Jair Lapid sloot een akkoord met onder andere Naftali Bennett. Ze delen het premierschap waarbij Bennett de eerste twee jaar voor zijn rekening neemt. Amerikaanse aanklagers willen dat oud-politieagent Derek Chauvin... een gevangenisstraf van 30 jaar krijgt voor het doden van George Floyd. De rechter bepaalt Chauvin's straf eind deze maand. De dood van de zwarte George Floyd leidde wereldwijd tot protesten tegen racisme. Voor het eerst sinds de begin jaren 90 wil de NASA weer naar Venus. Het ruimtevaartagentschap heeft tussen 2028 en 2030 twee missies gepland naar de buurplaneet van de aarde. De Amerikanen willen de atmosfeer van Venus bestuderen en erachter komen hoe die is ontstaan. De tweede missie gaat het oppervlak van de planeet bekijken. Een prominente oppositieleider in Nicaragua is onder huisarrest geplaatst. Christiana Chamorro had net een dag eerder verklaard dat ze het bij de verkiezingen dit najaar wil opnemen tegen huidig president Ortega. Ze wordt vervolgd omdat ze geld van haar stichting zou hebben verduisterd. Ze ontkent dat ze iets heeft misdaan. Het weer. Vanochtend wolkenvelden, maar ook geregeld zon. In de loop van de dag vooral in het oosten buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Het wordt maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten.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 Je weet wat ik wil en je wilt dat net zo graag. We staan bij elkaar. En nu is het nog stil, maar bij iedereen brandt de vraag. Kan het ook dus ik heb niks om handen vandaag grootste misverstand is dat niemand nog iets kan.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 Volgens Omroep Brabant zijn er geen boetes uitgeschreven. Op Grand Slam-toernooi Roland Garros zijn de eerste besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Twee mannelijke dubbelspelers zijn uit de competitie gehaald en in quarantaine gezet. Voor het eerst in tientallen jaren wil NASA weer naar Venus. Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap heeft tussen 2028 en 2030 twee nieuwe missies gepland naar de buurplaneet van de aarde. Het weer, wolkenvelden, maar ook zonnig. Vooral in het oosten zijn later vandaag stevige onweersbuien mogelijk. Het wordt maximaal 26 graden. De staat open, je jas in je hand.